Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie wil een groot verwantschapsonderzoek houden om de moordenaar van Marianne Vaatstra te vinden. Dat is besloten na een uitzending van Peter R. de Vries en op basis van de tips die daarna binnenkwamen. In de uitzending werd een aansteker getoond waarop DNA is gevonden dat overeenkomt met sporen van de dader. Een onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut in de landelijke DNA-databank van de politie is bijna afgerond... Als dat niets oplevert, begint het DNA-verwantschapsonderzoek in Friesland mogelijk nog dit jaar. Deelname is vrijwillig. De 16-jarige Marianne Vaatstra werd in 1999 vermoord. De stroomstoring in Nieuwegein leidt tot veel problemen in de stad. Mensen hebben door blikseminslag in twee transformatorhuisjes sinds gisteravond geen stroom. De sneltram van Utrecht naar Nieuwegein kan niet rijden en stoplichten doen het niet. Wel kan er gratis worden geparkeerd doordat parkeerautomaten zijn uitgevallen. De winkeliersvereniging van het grootste winkelcentrum van Nieuwegein schat dat ondernemers vandaag tonnen aan omzet verliezen. De winkeliers willen de schade verhalen op netbeheerder Stedin. Het is niet duidelijk hoe lang de stroomstoring in Nieuwegein nog duurt. In Afghanistan is een einde gemaakt aan de Taliban-aanval op een hotel net buiten de hoofdstad Kabul. De laatste Taliban-strijder die nog in leven was, is gedood, meldt een woordvoerder van de Afghaanse politie. Bij de Taliban-aanval en de daaropvolgende gijzeling zijn 17 mensen omgekomen. Vijf van de doden zijn Taliban-strijders. Het lijkt erop dat enkele hotelgasten om het leven kwamen toen ze uit het raam sprongen om uit handen van de Taliban te blijven. Het weer wisselend bewolkt met af en toe een bui. In het binnenland vanmiddag ook kans op onweer. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt 17 tot 20 graden. Morgen stapelwolken, soms wat zon en zo'n 18 graden. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Snelheidscontroles vinden vandaag plaats op de A7 tussen Zaandam en Hoorn en op de A27 tussen Almere en Utrecht. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden. Niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt. Hou daar dus wel rekening mee.